René van Brakel met het NOS-journaal. Kies al naar de stembus. In het Caribisch gebied en de Stille Oceaan zijn de stembureaus geopend voor de beslissende ronde in de Franse presidentsverkiezingen. In totaal 900.000 kiezers brengen daar hun stem uit. De stemming is daar eerder, zodat de einduitslag vanavond in Parijs bekend kan worden gemaakt. Zittend president Sarkozy neemt het op tegen de sociaaldemocraat Hollande. Die doet het in de peilingen een stuk beter dan Sarkozy. Bronnen rond de president houden dan ook rekening met een nederlaag. Een ingewijde zei tegen persbureau Reuters dat Sarkozy alleen door een wonder kan worden herkozen. In Frankrijk gaan de stembureaus om 8 uur open. De jongen uit Breugel die in Maleisië was ontvoerd, bedankt iedereen die voor hem heeft gebeden en hem heeft gesteund. Hij doet dat in een filmpje dat hij op internet heeft gezet. Hij ziet er vrolijk en ontspannen uit en zegt dat hem niets mankeert. De 12-jarige Nayati werd vrijdag in Maleisië vrijgelaten. Mogelijk is aan de ontvoerders losgeld betaald. Ze hadden hem een week eerder bij zijn school in een auto gesleurd. De jongen woont met zijn ouders tijdelijk in Maleisië omdat zijn vader daar werkt. Het défilé van veteranen in Wageningen heeft gisteren minder bezoekers getrokken. Door het slechte weer was het rustiger dan andere jaren. Minister Hille van Defensie nam het defilé af. Ongeveer 1250 veteranen liepen mee, onder wie zo'n 300 uit het buitenland. Uiteindelijk kwamen er 120.000 mensen naar Wageningen, net zoveel als vorig jaar. Maar de meeste mensen kwamen pas later op de dag, toen het droog was. Bevrijdingsdag werd officieel afgesloten met het concert op de Amstel in Amsterdam. Koningin Beatrix was erbij, net als de Duitse president Gauck. Het thema van 4 en 5 mei was dit jaar Vrijheid geef je door. Het weer vannacht droog tussen de 3 en 6 graden.